Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. York City when, when the band finished playing. They held out for more. So Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, me by. I put down with my own, can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys the chorus by, and the bells are ringing out for Christmas Day.